van der Linde met het NOS-journaal. De Belgische koning Filip heeft zich stevig uitgesproken over de situatie in Gaza. In een toespraak voor de Belgische feestdag noemde hij de situatie in Gaza een schande voor de mensheid. De koning zegt zich aan te sluiten bij iedereen die de wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt. Ook vindt hij dat Europa zijn leiderschap sterker moet laten gelden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn de uitspraken van koning Filip vooraf goedgekeurd door de Belgische regering. Oekraïne heeft vannacht en vandaag met drones doelen ver in Rusland aangevallen. Onder meer de luchtafweer bij Moskou kwam in actie om drones te onderscheppen. Het vliegverkeer op de vier luchthavens van de Russische hoofdstad werd een aantal keren stilgelegd en een aantal vluchten werd omgeleid. Er is schade aangericht, maar die is niet groot, zo stellen de Russische autoriteiten. De Engelse Voetbalbond heeft de politie ingeschakeld... na racistische uitingen op sociale media tegen de international Jessica Carter... Het team, de staf en bondscoach Sarina Wiegman laten in een verklaring weten achter Carter te staan. Vanwege het racisme zit de 27-jarige verdedigster uit zelfbescherming voorlopig niet op sociale media. Over twee dagen staat Engeland in de halve finale van het EK tegen Italië. De Franse DJ en producer Martin Solveig stopt met optreden. Dat heeft de artiest gisteravond bekendgemaakt bij een optreden op een festival in Frankrijk. Solveig maakte faam met hits als Hello, All Stars en Intoxicated. Waarom de 48-jarige DJ niet meer op wil treden is niet bekend. Martin Solveig zei wel al jaren ieder optreden als zijn laatste te beschouwen. Het weer, stevige buien trekken naar het noorden. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen eerst veel zon, maar vanuit het zuidwesten volgt er bewolking. Later op de dag buien, dan is het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.